4.5 En in de ether op 106.9. NOS nieuws van 3 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De twee broers die vastzitten op Curaçao voor de moord op politicus Helmin Wiels... ontkennen elke betrokkenheid. Wel bevestigen de mannen dat ze een dreigvideo op internet hebben gezet. Daarin wordt gewaarschuwd dat de moord op Wiels de eerste is in een reeks... De broers van 19 en 27 jaar worden verdacht van bedreiging en moord. Er wordt rekening mee gehouden dat de video een slechte grap was. De politie ziet de video als een bekentenis. Mensen met hoge schulden, banken met problemen en de vastzittende huizenmarkt zijn de belangrijkste oorzaken van de beperkte economische groei in Nederland. Dat staat in een rapport van het Internationaal Monetair Fonds. Nederland doet het daardoor minder goed dan andere relatief sterke eurolanden qua economische groei en werkgelegenheid. Het IMF voorspelt dat de Nederlandse economie dit jaar met een half procent krimpt. Voor volgend jaar wordt een groei van 1,1 procent verwacht. Twee Amerikaanse astronauten maken vandaag een ruimtewandeling om het internationale ruimtestation ISS te repareren. In het koelsysteem voor de zonnepanelen zit een lek waar ammoniak uitkomt. Daardoor zou één van de acht zonnepanelen kunnen uitvallen. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA is het lek niet levensbedreigend en blijft het ISS gewoon operationeel. In het ruimtestation zitten momenteel zes ruimtevaarders. Een vliegtuig van KLM is teruggekeerd naar Schiphol vanwege een vreemde lucht in de cockpit. Het toestel was met 44 mensen aan boord op weg naar Norwich in Engeland. De piloten roken een rubberachtige geur. Uit voorzorg draaiden ze om. Eenmaal terug op Schiphol gingen de passagiers met een vervangend toestel alsnog naar Engeland. KLM onderzoekt de oorzaak van de geur.